Middernacht, het begin van donderdag 19 februari. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Mark Zuckerberg zegt dat zijn bedrijf Meta geen applicaties meer bouwt... die erop gericht zijn om mensen zo lang mogelijk naar hun scherm te laten kijken. De oprichter van het moederbedrijf van Facebook en Instagram... moest vandaag getuigen in de rechtbank in Californië. De zaak is onderdeel van een grotere civiele procedure tegen sociale mediabedrijven. Die is aangespannen door een 20-jarige vrouw. Zij beweert onder meer dat ze door het verslavende gebruik van sociale media depressieve klachten heeft gekregen. Na verwachting doet de rechter eind maart uitspraak in de zaak. Bij een lawine in Oostenrijk is een Nederlander omgekomen. De man van 71 was met twee anderen bij Fies in Tirol buiten de piste gaan skiën. Volgens de Oostenrijkse politie veroorzaakten ze een lawine. De twee anderen overleefden het, meeste dankzij hun lawinepieper. Acteur Teun Kuilboer is opgestapt bij de hitserie Sleepers... die te zien is op Videoland. Hij zegt op Instagram dat achter de schermen een onwerkbare situatie is gecreëerd... en heeft het onder meer over manipulatie en leugens... zonder daarbij in detail te treden. Volgens Kuilboer zijn er veel grenzen overgegaan. RTL, de eigenaar van Videoland, zegt uit te willen zoeken wat er aan de hand is. In Sleepers speelt Kuilboer een goede vriend van een corrupte agent... die wordt vertolkt door acteur en bedenker van de serie Robert de Hoog. Bij de Olympische finale shorttrack hebben de Nederlandse broers Melle en Jens van het Woud zilver en brons veroverd. In de chaotische race was het goud voor Canada. Bij de vrouwen was er geen medaille voor Nederland. In die finale kwam Michelle Velzenboer te val. Titelverdediger Nederland werd vierde. Het goud ging naar Zuid-Korea, Italië pakte het zilver en het brons was voor Canada. Het weer in het zuiden en midden van het land wordt vannacht gewaarschuwd voor gladheid door sneeuw. In het noorden blijft het droog.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 the way it should be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 When right turns to wrong, she will try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 ZFM 106.9 FM

じゃじゃあ van Zandvoort. Dit is ZFM.